Dijkers met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie wil advocaat Ines Wesky vervolgen voor deelname aan een criminele organisatie. Het heeft de hoofdofficier van het landelijk parket gezegd in Nieuwzuur. Wesky was de advocaat van Ridwan Taghi en zou informatie van hem vanuit de gevangenis hebben gedeeld met de buitenwereld. Wesky was daarom al geschorst als advocaat. Twem wilde de zaak vorig jaar al voor de rechter brengen... maar toen kwam Weskys verdediging met allerlei formele verweren. Het is nog niet duidelijk wanneer de rechtszaak wel begint. Het stadsbestuur van Den Haag had er niet op gerekend dat de rellen tussen twee groepen Eritreërs van anderhalve week geleden zo uit de hand zou lopen. Burgemeester Van Zanen schrijft op vragen van de gemeenteraad dat er rekening werd gehouden met kleine groepen die voor onrust konden zorgen. Maar uiteindelijk ging het om honderden relschoppers. Vandaag debatteert de Haagse gemeenteraad over de rellen. In Amerika zijn twee mannen schuldig bevonden aan de moord op Jam Master Jay, dus de DJ van hiphopformatie Run DMC. Hij werd in 2002 doodgeschoten door een gemaskerde man in een muziekstudio in New York. Lange tijd werd er geen vooruitgang geboekt in de zaak, tot 2020. Toen werden de peetzoon en een jeugdvriend van Jam Master Jay aangeklaagd. Ze zouden samen in drugs gehandeld hebben, waarbij Jam Master Jay de financiën regelde. Rechercheurs denken dat het drietal daar ruzie over gekregen heeft. En het is NEC gelukt om zich voor het eerst in 24 jaar weer te plaatsen in een bekerfinale. De club uit Nijmegen mag strijden voor de KNVB-beker, na de winst op Cambuur. Het werd na verlenging 2-1. Tegenstander in de finale wordt Feyenoord of FC Groningen. Die twee clubs spelen donderdag tegen elkaar. Het weer vannacht in het westen wat regen bij een graad of 4. Landinwaarts kan het een paar graden vriezen en is er kans op mist.